Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Na de dramatische beursdag van gisteren hangt de vlag er vandaag ietsje beter bij. De beurzen in Europa hebben de grote verliezen nog lang niet goed gemaakt... maar zijn wel voorzichtig aan het herstellen. In Azië is dat wel anders, zegt mijn collega Aida Brands van de economieredactie. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de Chinese beurs, daar is het herstel nog niet echt aanwezig. En dat is ook niet zo gek als je ziet wat er vannacht is gebeurd. Eh, dat Trump weer aankondigde nog eens 50% invoerheffingen te, eh, te, gaan invoeren. En China heeft gezegd tot het bittere eind door te willen strijden. Dus ja, dat, eh, dat belooft niet veel goeds. Morgen is ook weer een spannende dag. Dan moeten de Amerikaanse importheffingen op spullen uit het buitenland daadwerkelijk ingaan. Vorige maand was de warmste maart ooit gemeten in Europa. Het was gemiddeld net iets warmer dan 6 graden. Dat is bijna 2,5 graad boven het gemiddelde van de afgelopen decennia. Vooral in Oost-Europa en het zuidwesten van Rusland was het warmer dan normaal. Wereldwijd was het de op één na warmste maart ooit gemeten. Zeven bedrijven hebben een miljoenenboete gekregen... vanwege fraude met tickets voor het Colosseum in Rome. Ze kochten massaal toegangskaarten op voor hun eigen rondleidingen... waardoor toeristen gedwongen werden om duurdere tickets te kopen. De goedkopere standaardtickets voor het Colosseum waren vaak niet meer beschikbaar. In totaal is er voor 20 miljoen euro aan boetes uitgedeeld. En veel hardlopers zijn bezig met de laatste voorbereidingen voor komende zondag. Dan is de Marathon van Rotterdam. Voor Henny van 76 wordt het een hele bijzondere. Hij heeft er namelijk al 9 99 e e e marathons op zitten. Die van Rotterdam wordt dus nummer 100. Hij is niet van plan om te stoppen. Ja, ik voel me prima. En uh, eh, wat minder snel als vroeger. Maar eh, zolang je het nog leuk vindt en het lichaam het aan kan, dan blijven we doorgaan. Henny staat zondag voor de negentiende keer aan de start in Rotterdam... en liep ook veel marathons in het buitenland. De zwaarste was in Polen. Daar was het zo koud dat hij met bevroren tenen over de finish kwam. En het weer nog een beetje hetzelfde als gisteren. Af en toe een wolkje, maar wel droog en veel zon. Het wordt vandaag maximaal 11 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. File op de A4 Den Haag Amsterdam tussen Schiphol en Knopen de Nieuwe Meer. Een kwartier vertraging in 8 kilometer file. Vijf minuten op de A10 Watergraafsmeer Koenplein bij Knopen de Nieuwe Meer. Op de N247 Hoorn Amsterdam tussen Broek in Waterland en de A10 2 kilometer file. Tussen Water en Hoorn rijden geen treinen maar bussen. Dat komt door een kapotte bovenleiding en dat duurt de rest van de dag.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 gebeurde hier midden in de stad met de tototje, met de tototje met het tototje. En ik zei nog, laat we even wachten, we kunnen er zo niet door. Maar hij zei, heet die bus, die stopt wel. Rechtsverkeer gaat voor. Nou hebben we enkel en alleen nog maar een fotootje. Van het tototje, van het tototje. En de lampen en de bumper en het stuur. Het is te koop voor 7,50 of vindt u dat nog te duur? Het was wel niet zo'n beste en hij reed niet altijd goed. Hij reed niet zoals een echte auto meestentijds wel doet. Er was iets met de lagers en de kleppen en het stuur. En hij reed 1 op zeven, dat was wel een beetje duur. Je kon hem ook niet starten, maar dat gaf beslist geen zier. Wij duwden met z'n tweeën voor, hij liep een goed kwartier. En als je op de klakson drukte, ging de wijzer uit. Dat gaf niks zonder toeter, had je toch genoeg geluid. Maar toch was die niet slecht we waren eraan gehecht, nou gaat hij naar de sloop. Is al zo troost te koop. We hebben een ongeluk gehad met het teutertje. Met het teutertje, Met het teutertje. gebeurde hier midden in de stad met het teutertje. met het teutertje met het tototje. En ik zei nog, laat me even wachten, we kunnen er zo niet door. Maar hij zei, hey, die bus die stopt wel. Rechtsverkeer gaat voor. Nou hebben we enkel en alleen nog maar een fotootje. Van het tototje, van het tototje. En de lampen en de bumper en het stuur. Het is te koop voor 7,50. Niemand? Nou, 5, 5 gulden dan? Of vindt u dat nog te duur? Welkom bij deze aflevering van Triple Play. In deze aflevering aandacht voor de magie van auto's en dat vieren we door middel van muziek. Auto's zijn niet alleen voertuigen, ze zijn een symbool van vrijheid, avontuur, nostalgie en stijl. In een aantal blokjes van drie songs nemen we je mee op een muzikale roadtrip met verhalen over iconische merken zoals de Cadillac. Laat je meevoeren door de kracht van muziek en motoren. We beginnen met een nostalgisch liedje dat de eenvoud en charme van een klein autootje viert. Het neemt je mee naar een tijd waarin mobiliteit nog een luxe was en auto's een bron van plezier en trots waren. Stefan en Sien brengen met dit nummer de liefde voor auto's op een luchtige manier over. Het is een vrolijke ode aan autorijden. Perfect om mee te zingen en vervolgens dromen we weg bij een nummer dat verbeelding prikkelt. Het combineert de vrijheid van autorijden met de grootsheid van vliegen. Ik zit in de auto, de verveling die slaat toe. Ik heb alles al gedaan, oh nee, er is niks meer te doen. Dus ik Eierkoek, ik ga niet met de trein. Ik pak ook niet de fiets. Ik chill hem op dit stoeltje en verder doe ik niets. Jij zit in de auto, de verveling die slaat toe. Je hebt alles al gedaan, oh nee, er is niks meer te doen Dus ik zing Ik kom aan in mijn van de snelweg En steeds zit weer Dat ruikt naar Jullie zitten in de auto, de verveling die slaat toe. Hebben alles al gedaan, oh nee, er is niks meer te doen. Dus ik zing... Sta hier buiten zoals je ziet, rijden kan ik niet. Shanna zit wel Ha, ha, ha, ha, toet. We zitten in de auto, de verveling die slaat toe. Hebben alles al gedaan, oh nee, er is niks meer te doen. Made in Holland. draait het om avontuur en de vrijheid die de open weg biedt. time aanbevolen. landelijke rijders onder ons, deze song brengt de magie van rijden onder de sterren naar voren. Of je nu een lange rit maakt of gewoon geniet van de nachtelijke sfeer. Deze song past perfect bij de ervaring. I had to escape, the city was speelse kijk op relaties, waarin de auto symbool staat voor controle en avontuur. Na Shania Twain brengt Rose Royce ons naar de car wash. You can choose a channel when we're watching the TV. want Oh, babe, it's okay And you can have is een rockklassieker die perfect past bij lange ritten over eindeloze snelwegen.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 Well, I left Kentucky back in 49 and went to Detroit working on assembly line. The first year they had me putting wheels on Cadillacs. Every day I'd watch them beauties roll by And sometimes I'd hang my head and cry Cause I always wanted me one that was long and black One day I devised myself a plan That should be the envy of most any man I'd sneak it out of there in a lunchbox in my hand now getting caught meant getting fired, but I figured I'd have it all by the time I retired. I'd have me a car worth at least a hundred grand. I'd get it one piece at a time, and it wouldn't cost me a dime. You'll know it's me when I come through your town. I'm gonna ride around in style, I'm gonna drive everybody wild, cause I'll have the only one there is around. So the very next day when I punched in with my big lunchbox and with help from my friend, I left that day with a lunchbox full of gears. I've never considered myself a thief, but GM wouldn't miss just one little piece, especially if I strung it out over several years. The first day I got me a fuel pump, and the next day I got me an engine and a trunk, then I got me a transmission and all the chrome. The little things I could get in my big lunchbox, like nuts and bolts and all four shocks, but the big stuff we snuck out my buddy's mobile home. Now up to now my plan went alright Till we tried to put it all together one night And that's when we noticed that something was definitely wrong the transmission was a 53 and the motor turned out to be a 73 And when we tried to put in the bolts all the holes were gone So we drilled it out so that it would fit And with a little bit of help from an adapter kit We had that engine running just like a song now the headlights, there was another sight. We had two on the left and one on the right. But when we pulled out the switch, all three of them come on. The back end looked kind of funny too, but we put it together and when we got through, well that's when we noticed that we only had one tail fin. About that time my wife walked out and I could see in her eyes that she had her doubts, but she opened the door and said, honey, take me for a spin. So we drove uptown just to get the tags, and I headed to ride on down Main Drag. I could hear everybody laughing for blocks around. But up there at the courthouse, they didn't laugh, cause to type it up, it took the whole staff. And when they got through, the title weighed 60 pounds. I got it one piece at a time, and it didn't cost me a dime. You'll know it's me when I come through your town. I'm gonna ride around in style. I'm gonna drive everybody wild. Cause I'll have the only one there is around. Uh, yeah, Red Rider, this is the Cottonmouth in the Psycho Billy Cadillac. Come on. haul. Uh, this is the Cottonmouth and Negatory on the cost of this machine there, Red Rider. You might say I went right up to the factory and picked it up. It's cheaper that way. Uh, what model is it? Well, it's a 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 automobile. It's a 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70... Triple Play. Roger Miller voelt zich de koning te rijk. Dank voor het luisteren naar deze aflevering waar muziek en auto's samenkwamen in perfecte harmonie. Laat deze nummers je inspireren om je eigen muzikale roadtrip te maken. Tot de volgende week. Trailers for sale are rent. Rooms to let 50 cents. No phone, no pool. Ain't got no cigarettes, ah, but two hours of pushing broom buys an eight or twelve four bedroom.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 I've two hours of pushing blues and eight or twelve four-bit room. I'm a man of me. the road. Trailers for sale or rent. Rooms let 50 cents. No phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes, ah, but two hours of pushing.